Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft kort voor de MH17 werd neergehaald... geen informatie gegeven over de veiligheid van het luchtruim boven Oost-Oekraïne. Tijdens een diplomatenbijeenkomst in Oekraïne... is er ook geen overleg geweest over dit onderwerp. Zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen. CDA en D66 wilden opheldering over wat er bekend was over de veiligheid... voor het neerstorten van MH17. Tijdens de bijeenkomst benadrukte Kiev de Russische inmenging, zegt het kabinet. Zes ministeries hebben een geheel of gedeeltelijke verslag van die bijeenkomst gehad. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaronder de luchtvaart valt, kreeg geen verslag. In Italië is Sergio Mattarella vanochtend beëdigd als president. De 73-jarige oud-rechter en oud-minister legde in het parlement de eed af. Mattarella zei dat hij de komende zeven jaar er alles aan zal doen om het land veiliger en socialer te maken. Hij riep de, hij riep de parlementariërs op werk te maken van de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad. Hij prees als helden de onderzoeksrechters Falcone en Borsellino. De twee werden in de jaren negentig door de maffia uit de weg geruimd. Het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft de aanklachten van Kroatië en Servië tegen elkaar wegens genocide afgewezen. Volgens de hoogste VN-rechtbank zijn er in de oorlog van 1991 tot 1995 wel degelijk misdrijven gepleegd die de kenmerken hadden van een volkerenmoord. Maar het bewijs dat de daders ook een vooropgezet plan hadden om een bevolkingsgroep uit te roeien ontbreekt. Het weer langs de westkust een winterse bui en in het oosten en zuidoosten is het soms bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon.